12 uur. Waterbalgemoed met het NMS Journaal. Miljoenen Nederlanders moeten rekening houden met een lagere pensioenuitkering volgend jaar. De drie grootste fondsen hebben te weinig geld om aan de eisen van de overheid te voldoen. Ook al zijn die eisen vanwege de coronacrisis versoepeld. De dekkingsgraad, de hoeveelheid geld die de fondsen in kas moeten hebben om de pensioenen te betalen... is door minister Koolmees verlaagd van 100 naar 90 procent. Maar dat is mogelijk nog altijd niet haalbaar voor de fondsen voor ambtenaren, zorg- en welzijnsmedewerkers en personeel in de metaal- en technieksector. De EU-top in Brussel is een vijfde dag ingegaan. De regeringsleiders hebben ook vannacht en waarschijnlijk een deel van de nieuwe dag nodig... voor hun onderhandelingen over het coronaherstelfonds en de meerjarenbegroting. Volgens een nieuw compromisvoorstel van EU-president Michel... krijgt Nederland een hogere korting op de jaarlijkse EU-bijdrage. Ook wil Michel dat het coronaherstelfonds voor een minder groot deel uit subsidies bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over het snel aantal stijgende besmettingen in Zuid-Afrika. Het zou een voorbode kunnen zijn voor andere Afrikaanse landen, zegt de WHO. Zaterdag meldde Zuid-Afrika ruim 13.000 nieuwe besmettingen in één dag. Ook in onder meer Botswana, Kenia en Namibië is het aantal besmettingen in korte tijd hard gestegen. IJsberen sterven mogelijk al voor het einde van deze eeuw uit... als de klimaatverandering niet wordt aangepakt, staat in een nieuw wetenschappelijk onderzoek. Door de opwarming van de aarde neemt het zeeijs af... en worden de ijsberen gedwongen om meer op het land te leven. Daar kunnen ze minder makkelijk voedsel vinden. Zonder genoeg eten wordt het volgens de onderzoekers steeds moeilijker voor de dieren... om de winter te overleven en jongen groot te brengen. Het weer nog op veel plaatsen opklaringen. Alleen in het noorden kan een bui vallen. In het binnenland kan wat mist ontstaan. Overdag eerst zonnig, later wat stapelwolken. Het is grotendeels droog.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 Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, oh. Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans.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 to the shit you spun No I don't want to listen to the shit you spun Walking to a party Feeling out of place Everyone's too cool passion, but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You'll be pointing at some girls saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string, just a puppet on the string. Oh, they say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done, and I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Blend it, ladies. Blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video? Get out of my room! Cause you're so fucking cool. when I look at you in your eyes look at you in your eyes you, oh, inside you.